uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Een van de jongens die werden opgepakt voor de mishandeling van een Arnhems homostel... doet zelf aangifte tegen het homopaar. Zijn advocaat zei in tv-programma Pauw... dat de twee mannen afgelopen weekend zelf de eerste klap uitdeelden. De advocaat ontkent dat de geaardheid van de twee een rol speelde. Er worden zes jongens van tussen de 14 en 20 jaar verdacht van de mishandeling. Volgens persbureau Interfax is de bomaanslag op de metro in Sint-Petersburg gisteren door één dader gepleegd, die zichzelf heeft opgeblazen. Hij zou een radicale moslim van 23 zijn, uit Centraal-Azië. Eerder werd gezegd dat de politie op zoek is naar twee mannen, maar volgens Interfax heeft de tweede man zich gemeld en is hij niet langer verdachte. Bij de aanslag kwamen elf mensen om. Vakbonden voor piloten en cabinepersoneel willen dat er één Europese zwarte lijst komt van passagiers die zich misdragen in het vliegtuig. De maatschappijen mogen hun eigen zwarte lijsten nu nog niet met elkaar uitwisselen vanwege privacyregels. De Telegraaf meldt op basis van cijfers van de inspectie dat er vorig jaar bijna duizend meldingen waren van misdragingen, ruim 250 meer dan in 2015. De Colombiaanse regering heeft de noodhulp uitgebreid voor het gebied dat afgelopen weekend werd getroffen door modderstromen. Er is nu omgerekend zo'n 13 miljoen euro beschikbaar voor onder meer voedselpakketten en tenten. Het aantal doden door het natuurgeweld is opgelopen tot 262 en stijgt waarschijnlijk nog verder. Er wordt nog gezocht naar overlevenden. Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving jaarlijks ongeveer 1 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven. Mensen die niet taalvaardig zijn hebben vaker geen of slecht betaald werk en gaan ook vaker naar de dokter. Volgens de stichting moet iedere Nederlander van elke leeftijd het recht krijgen op onderwijs om taalachterstanden weg te werken. Het weer, na een frisse start is het vandaag vrij zonnig. Vooral in het westen is er smiddags wel kans op bewolking.